had het gevoel dat jij me maar alleen aanbad. Vertel me nu eens, hoe kwam je tot dit besluit? Is er misschien jij me nu aan? Ik vraag me af, wat was er bij ons toch steeds verkeerd? Toch hoop ik dat je altijd nog bij me wederkeert. Wachten zal ik al duurt het misschien wat lang. Jij bent het meisje waar ik zo naar verlang. jij me dat nu Deed jij